9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt morgen 930 vluchten vanwege de staking van het cabinepersoneel. En daardoor worden 96.000 passagiers getroffen. Een rechtbank in Düsseldorf heeft de staking bij Lufthansa tijdelijk verboden, maar dat verbod geldt alleen voor Düsseldorf en alleen voor de rest van deze dag. De rechter was het met Lufthansa eens dat de stakers het doel van hun actie niet goed hebben geformuleerd. De vakbond van cabinepersoneel UFO riep de leden vandaag op tot en met vrijdag te staken op alle vluchten van Lufthansa. Vandaag troffen de acties alleen verre vluchten van en naar Frankfurt en München en kortere vluchten van en naar Düsseldorf. De stewards en stewardessen staken omdat ze niet tevreden zijn over het laatste voorstel voor een nieuwe CAO. In dat plan worden de pensioenen van de werknemers te veel versoberd, zegt de bond. Twee douaniers zijn opgepakt omdat ze mogelijk drugs hebben ingevoerd op Schiphol. En ze zouden ook een ambtenaar hebben omgekocht. RTV Noord-Holland schrijft dat in totaal vier mensen vastzitten in de zaak. Bij huiszoekingen is bij een van de verdachten een vuurwapen gevonden. Het onderzoek is gedaan door de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het OM... en ook de FIOD en de Rijksrecherche zijn betrokken bij het onderzoek. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat hij bereid is met Groot-Brittannië te onderhandelen over veranderingen binnen de Europese Unie, maar hij benadrukt dat er wel grenzen zijn. Als voorbeeld van zo'n rode lijn noemt Koenders discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is wat hem betreft onbespreekbaar. De Britse premier Cameron stelde vandaag een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap voor de Europese Unie. Zo wil hij dat de Britten meer ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Minister zei dat hij hoopt dat de Britten bij de EU zullen blijven. Het weer tot slot, het blijft vanavond en vannacht bewolkt en er is af en toe regen. En ook morgen is er kans op wat neerslag en dan wordt het een graad of 14.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 Ik ga niet meteen eh, vol erin, zoals dat heet. En dit heet eh, met recht Jazz Lounge. beetje een sfeertje. Dat doen we met de, de jazz fusion gitarist El Di Miola. Hij uh, groeide op in New Jersey in Amerika en eh, hij woont daar ook. En speelde met tal van eh, bekende formaties zoals Chicoria. En dit is zijn versie, zijn prachtige versie. En u kunt nog eventjes lekker nagenieten. Somewhere over the rainbow. El Di Miola. onsterfelijke nummer zou ik bijna willen zeggen. Somewhere Over the Rainbow. Dit keer wel heel mooi eh, vertolkt door de eh, eh, fusion-gitarist. Want dat is hij. dan heb ik het natuurlijk over LD Miola. Maakte deel uit van tal van hele beroemde Amerikaanse groepen. I Keep You Beside Me wordt prachtig op hem vertolkt door Rob Mossert en zijn band. is dan voor de liefhebbers van een lekker stukje Hammond muziek. Mustard eh, Hammond Group. Hammond muziek en eh, wie de vocaliste is, luisteraars... ik moet eh, het antwoord schuldig blijven, want ja, dat verraadt de informatie helaas niet. Maar ik weet wel dat er op Mostert en zijn groep heerlijke, zwingende Hammond muziek spelen. Ik weet nog, ik heb een hoop met die uh, Hammond kasten lopen sjouwen vroeger... want ook mijn collega Ruud Jansen maakte gebruik van zo'n apparaat. Met zo'n uh, Leslie-box erbij, met zo'n roterende speaker erin. En die dingen waren gewoon niet te tillen. En eh, dan ging we aan een optreden. Nou, dan was je al helemaal gebroken als je aankwam. Uh, je had de spullen opgesteld, want zo zwaar woog dat allemaal. Maar het gaf wel een heel bijzonder geluidseffect. En daar heeft u zojuist ook getuigen van kunnen zijn.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 Ja, als dan eh, Lester Young in de wandelgangen Oscar Pietersen tegenkomt... dan zeggen ze tegen elkaar... There will never be an other you. Oscar Peterson samen met eh, zijn compaan Lester Young was dat. There will never be another you.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 ja, zal dat niet gebeuren, denk ik. We Stepped Out of a Dream, luisteraars. Dat doen we vanochtend met eh, niemand minder dan net King Cole. You stepped out of a dream You are too wonderful To be what you see like yours? Could there be lips like yours? Could there be smiles like yours? Honest and truly. You stepped out of a cloud. I want to take you Out of a Dream. 6 november, 17,1 graad. Ja, de hoogste temperatuur gemeten sinds het begin van de metingen. Begin van 1900 begonnen ze te meten. En eh, ze hebben eh, niet zo'n warme eh, novemberdag gemeten. nou, u zit er waarschijnlijk thuis ook nog warmpjes bij... want u bent misschien net een beetje uit. Zit lekker op de bank met een warme kop koffie. Misschien wel een stukje appeltaart erbij. Ook, ook nooit weg natuurlijk. En dan ga ik u trakteren op lekkere boogie boogie. Want eh, er zijn ook liefhebbers van. En eh, dat weet ik. En daarom een oudje van Rob Hoeken.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 Daar heeft u zojuist van kunnen genieten. Rob Hoeken natuurlijk, met de boogie woogie stamp. Ja, eh, we gaan eventjes naar eh, muzikanten van eigen bodem. Dan heb ik het over Louis van Dijk piano en eh, Piet Noordijk eh, saxofoon en eh, natuurlijk en Burton.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 Ja, en Burton, eh, begeleid door Louis van Dijk, Piet Noordijk en... Eh, eh, wie was ook weer de derde instrumentalist? Nou, dat ben ik even kwijt. In ieder geval fenomenale Nederlandse muzikanten. En Burton overleden 26 jaar geleden alweer. En dit was haar mooie versie van, van Sunny. We gaan even de Third Force eh, erbij halen. En dan doen we onze ogen dicht. En wat zien we dan behind closed eyes? Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Behind closed eyes. luisteren naar het eh, orkest van eh, Henry Mancini. En dat doen we met de Pink Panther. ik zomaar op de zondagochtend Inspector Cliseux bij u de kamer in. Eh, het orkest van Henry Mancini met het eh, thema uit The Pink Panther. Sabrina Stark, zij is een grote fan van eh, onder meer Bill Withers. En dat heeft ze niet onder stoelen of banken gestoken... want ze heeft een mooie album opgenomen met allemaal nummers van Bill Withers. Lean On Me, zo heet het album. En daaraan gekoppeld dus de songs of Bill Withers. Kissing My Love. in my love. I can hear thumping in my ear. in my life. Zie haar liefde kussen. Kissing My Love, bekend van Bill Withers. Grandioos vertolkt door Sabina Stark. Allemaal op zondagochtend 8 november 2015 bij ZFM Jazz. Ja, zo is het maar net, luisteraars. En eh, we gaan even terug naar de legendarische Sea Jazz eh, concerten. En dat zijn er nogal wat geweest. Eh, vroeger natuurlijk in Den Haag, maar tegenwoordig in Rotterdam. Eh, we gaan maar eens even genieten van Benjamin Herman... met Streetwalker, eh, Streetwalker zo moet ik het zeggen. ook het eerste uur af, luisteraars. Maar kijk op mijn klokje, ik zie dat het al bijna 11 uur is. Straks komen eh, reclame, Niels reclame voorbij.